Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft de gevangenisstraf van voormalig republikeins parlementariër George Santos ingekort. Santos werd afgelopen april tot ruim zeven jaar zelf veroordeeld voor oplichting en identiteitsfraude. Zo had hij campagnegeld gebruikt voor schoonheidsbehandelingen, aankopen bij de luxewinkel Hermes en voor de erotische website OnlyFans. Ook bleek hij te hebben gelogen over een groot deel van zijn cv. Trump noemde Santos een beetje een boef... maar volgens hem zijn er veel boeven die geen zeven jaar de cel in hoeven. Santos komt door de strafvermindering nu vrij. Het Israëlische leger heeft het lichaam van een gijzelaar ontvangen van het Rode Kruis, meldt het leger op X. Na een korte ceremonie gaat het lichaam naar Tel Aviv voor identificatie. Er liggen nog altijd stoffelijke resten van gijzelaars in de Gazastrook. Hamas moet die overdragen als onderdeel van het bestand met Israël maar zegt dat nog niet te kunnen omdat niet alle lichamen zijn teruggevonden. PVV-leider Wilders heeft zijn campagne hervat. Hij zat gisteravond bij VI. Hij zei bij herhaling dat de andere partijen niet om hem heen kunnen als de kiezers hem groot genoeg maken. De meeste partijen sluiten samenwerking met Wilders uit, maar volgens hem zullen ze dat niet volhouden. De VVD zegt niet in een kabinet te willen stappen met D66, het CDA en GroenLinks PvdA. Dat zei demissionair defensieminister Brekelmans in het tv-programma Café Koekelman. Eerder had partijleider Jessel Gus ook al gezegd niet aan een kabinet onder GroenLinks PvdA-leider Timmermans te willen deelnemen. Timmermans zat tegenover Brekelmans aan tafel. Hij noemde de uitspraak van de VVD'er paniekvoetbal. Het weer. Lokaal kan er nog een bui vallen.